Freddy met het NOS-journaal. Er komt elk jaar een herdenking voor nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 vandaag een jaar geleden. Dat zegt de stichting Vliegramp MH17 die de herdenking van vandaag in Nieuwegein heeft georganiseerd. Bij de besloten bijeenkomst vanmiddag waren onder andere ook premier Rutte en een aantal ministers. Er was muziek, er werden gedichten voorgedragen en de namen van de 298 slachtoffers werden voorgelezen. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik gaat vanuit zijn cel politieke wetenschappen studeren. Breivik, die 36 is, zit een straf uit van tenminste 21 jaar... wegens de terreuraanslagen in Oslo en op Utøya in de zomer van 2011. Hij doodde daarbij 77 mensen. Twee jaar geleden werd een aanvraag van Breivik nog geweigerd... omdat hij toen te weinig studiepunten had. In Noorwegen mogen alle gevangenen die aan de voorwaarden voldoen studeren. Breivik gaat geen colleges bijwonen. Vanaf maandag gaan ambulancemedewerkers weer actie voeren. Er is met werkgever Ambulancezorg Nederland weken onderhandeld over een nieuwe CAO. Maar de leden van vakbond CNV Zorg en Welzijn willen meer loonsverhoging dan de 3% die wordt voorgesteld. De FNV had al eerder gezegd niet akkoord te gaan. De bonden gaan weer actie voeren met bijvoorbeeld stiptheidsacties en werkonderbrekingen. De acute zorg, zoals ritten in noodgevallen, blijft gewoon doorgaan de branden in de buurt van Athene zijn gedeeltelijk onder controle. Inwoners van de buitenwijken waren hun huis ontvlucht vanwege de grote bosbranden. Pas de laatste uren kreeg de brandweer er wat meer greep op doordat de wind wat is gaan liggen. Op de Peloponnesos zijn vier dorpen ontruimd. Daar lukte de brandweer nog niet om het vuur onder controle te krijgen.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 I think it's all just a peculiar. www.zfmzandvoort.nl I will survive without you. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. serpent sur mon amour. Moi de ma selle, tu es très belle. Z Z Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français.